uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De twee bestuursvoorzitters van de partij Volt stappen op naar kritiek van leden op de aanpak van de kwestie Gundogan. Het Tweede Kamerlid werd half februari geschorst na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze stapte naar de rechter en die gaf haar gelijk, maar vorige maand werd Gundogan alsnog uit de partij gezet. Op een ledencongres vandaag in Den Bosch werd felle kritiek geuit op het handelen van de partijtop. top. De Turkse president Erdogan heeft Oekraïne aangeboden te bemiddelen in de crisis met Rusland. In een telefoongesprek zei Erdogan dat hij op alle mogelijke manieren wil helpen. Hij zei ook dat er garanties moeten komen om burgers en gewonden te evacueren uit de belegerde havenstad Mariupol. Turkije is een van de weinige landen die goede contacten heeft met Oekraïne en met Rusland. Morgen gaat de topman van de Verenigde Naties, Gutierrez, naar Turkije voor overleg met Erdogan. De kustwacht van Tunesië heeft nog vijf lichamen uit het water gehaald... van bootvluchtelingen die zijn omgekomen bij een ongeluk... met meerdere boten op de Middellandse Zee. Daarmee komt het aantal doden op 17. De kustwacht heeft 98 opvarenden kunnen redden. De vluchtelingen maakten deel uit van een groep van 120... die met vier boten probeerden over te steken naar Italië. Waardoor de boten zijn gezonken is niet duidelijk. In het zuidwesten van de Verenigde Staten woeden opnieuw hevige bosbranden... waardoor enkele duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. De staat New Mexico is het zwaarst getroffen. Op zo'n twintig verschillende plekken staan daar bossen in brand. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 200 gebouwen zijn intussen door het vuur verwoest. Aan de autoriteiten roepen bewoners op hun huis te verlaten... en een veilig heenkomen te zoeken. En dan het weer, zon en stapelwolken, maar het blijft droog. Vrij veel wind, het is 18, maximaal 18 graden. Morgen in het zuiden van het land een bui, vooral in het noorden zon. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen naar de West en Muiden 4 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I deceive her. today It's been getting crazy But it's always been that way Are you holding up? And do you turn off your TV? When it makes you worry Before you 9. 106.9 ZFN trying to have some dinner with some candlelight.